7 uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Steeds meer mensen overlijden door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar waren het er gemiddeld 13 per dag, tegen 11 in het jaar ervoor. Ruim driekwart van hen is 80 jaar of ouder. Het aantal doden door een val stijgt al jaren... onder meer doordat het aantal ouderen toeneemt. De Australische politie heeft bij een zoekactie in de Outback een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 46-jarige vrouw die nog werd vermist. Ze maakte deel uit van een groepje van drie mensen... die twee weken geleden met hun auto vastkwamen te zitten in een rivierbedding. Eerder deze week werden de twee anderen levend teruggevonden. In de Haagse wijk Duindorp is het gisteravond vrij rustig gebleven. De politie had de wijk afgegrendeld. Wie erin of uit wilde, moest zich legitimeren. Aan het einde van de avond werden er vier mensen aangehouden. Waarom precies is onduidelijk. Zondag en maandag waren er redden in Duindorp... omdat er de komende jaarwisseling geen vreugdevuur komt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden roept op tot sancties tegen China... vanwege de onderdrukking van de Oeigoeren. Het voorstel werd vrijwel unaniem aangenomen, tot woede van China. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid... die vooral in het noordwesten van China woont. Van de 10 miljoen Oeigoeren zitten er volgens de VN ruim een miljoen in detentiekampen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft toch wachtgeld ontvangen... maar hij zal de bedragen vanaf nu terugstorten. Tussentijds stopzetten kan Patrick niet. Als hij dat zou doen, moet hij alles wat hij al ontvangen heeft ook terugbetalen... en dat wil hij niet. Dijkhoff vindt eigenlijk dat hij gewoon recht heeft op wachtgeld... maar wilde nu van afzien vanwege de ontstane ophef. Het weer nog. De dag begint op veel plaatsen grijs. De mist kan lokaal hardnekkig zijn. Daarna af en toe zon. Er staat weinig wind en het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vrijdag wordt het zachter. Maar dan is er wel meer regen en ook meer wind. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met Dring, 7 minuten vertraging... Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd.